De kiescommissie zegt 120 miljoen dollar nodig te hebben om de verkiezingen te organiseren. Westerse landen dringen al langer aan op uitstel. Ze willen dat er eerst hervormingen worden doorgevoerd... om te voorkomen dat er weer wordt gefraudeerd... zoals bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. De Verenigde Naties hebben aangeboden mee te betalen aan de parlementsverkiezingen in Afghanistan... maar dat geld wordt alleen overgemaakt als er hervormingen zijn doorgevoerd. Uit Venezuela komen berichten dat de radio- en tv-zenders van de oppositie niet meer in de lucht zijn... Het gaat om zes stations die onder meer weigerden om redenvoeringen van de linkse president Chavez uit te zenden. De tv-stations zouden daardoor in strijd handelen met de regels voor de omroep. Chavez ziet zijn populariteit in Venezuela dalen. Een jaar geleden stond nog ruim 60% van het volk achter hem. Uit de jongste opiniepeilingen blijkt dat die steun is gezakt tot onder de 50%. De film Inglorious Bastards van Quentin Tarantino is in Los Angeles in de prijzen gevallen. De film met Brad Pitt won bij de Screen Actors Guild Awards de prijs voor beste cast. De prijzen van de Amerikaanse acteursvakbond worden gezien als een graadmeter voor de Oscar-uitreiking begin maart. In Glorious Bastards gaat over een groepje Amerikaanse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog op brute wijze nazi's moeten uitroeien. Actrice Betty White, de meer bekend van de Golden Girls, kreeg een oeuvre award omdat ze de afgelopen 60 jaar in tal van tv-series en films was te zien. Dan het weer bewolkt en vooral in het noorden en oosten eerst nog enige tijd sneeuw. Vanmiddag trekt de sneeuw naar het noordoosten weg. Maxima dan tussen min 1 graden in het noordoosten en plus 4 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 strand en jazz. Goedemorgen Zandvoort, zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur zie je van Jazz. Ja luisteraars, eh, ik moet natuurlijk eh, welkom eten luisteraars in Peking. Dus dat is helemaal in China, maar ook uit het noorden van het land eh, volgens Tom. Uh, een van onze mede-presentatoren heeft hier een vaste luisteraar in Dokken. Dokkum. Maar ik heb in ieder geval een vaste luisteraar in Leek en ook in Boertangen. Rien, Anneke, welkom in dit eh, programma. Fijn dat jullie weer via de computer eh, ons radioprogramma op deze zondagmorgen... en natuurlijk ook andere programma's kan ontvangen. Ja, luisteraars, eh, vanmorgen wakker worden in een witte wereld. Ja, fantastisch. weer mooi gezicht. En straks nu even luisteren naar uh, ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. Deze keer geen duo-presentatie, maar gewoon alleen ja, mijn persoontje. Ik, heb, eh, ik ben in, in, mijn kast gedoken en ik vond het koud. Dus ik denk, nou, ik ga warmbloedige jazz uit Zuid-Amerika eh, deze twee uur de boventoon laten vloeien. En ik heb dan gekozen voor eh, Zara Van. Een fantastische zangeres met een, met een, een, een stem als een kathedraal, werd wel eens gezegd. Ik heb haar, een oude cd van haar gevonden, Brazilian Romance, waar ze samen met... Milton Nascimento prachtige stukken muziek op heeft neergezet. Ook dit stuk, geschreven door eh, Milton, Love and Passion. In een duo, eh, duet, samen met eh, Milton Nascimento en Sarah van. Luistert u maar. Love will always win when you gamble with make believe. Love will set a trap to catch the souls of those who dream. Love is just a child at play. When sweet love breaks your heart. O amor que mora na rua do coração tem uma vizinha de quarto. É a paixão. É bom saber nessa casa. onde andar, onde estar, quem seguir. Love wears your disguise in the words of a melody. Passion plays its part by creating the harmony. It's the darker side of the song, the minor key. A paixão que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 of your happiness. One side keeps you guessing, one side will condemn. May this passion end low. É que eh, a gente vai ser feliz.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 me refugiei. Confessava meus segredos, dividi o amor, confiei. Hum, hum. E cresci. Willow Tree. Ja, een prachtig stuk Braziliaanse muziek geschreven door Jane Dubok. Die ook de <clears throat> zangpartij eh, voor haar rekening eh, nam. En eh, trouwens, Jane Dubok, een bekend Braziliaans zangeres... die furoren maakte, ook in Amerika. Niet zo bekend is in, in Nederland. Maar ook een voortreffelijk pianiste en gitariste. Ze werd begeleid door Jerry Mulliken... die het arrangement van dit werk voor zijn rekening... Ehm, nam. En die werden weer begeleid door Charlie Ernst op de piano, Leo Traverso op de bas, Peter Grant op de drums en Norberto Goldberg percussion. Ja, ik begon het programma eigenlijk met eh, Sarah Van en die zong muziek van Milton Nascimento. Ik heb nog zo'n prachtig stuk eh, uitgekozen en ik denk dat dat eh, de luisteraars echt wel zal bevallen. Nessing will be as it was, Sarah Van.

对我。 Ja, een prachtige ballad eh, gecomponeerd door eh, Jane Dudok. Die, die het, eh, deze prachtige ballad natuurlijk ook zong. En ze werd op voortreffelijke wijze begeleid door Jerry Mulliken, die het arrangement schreef. Voortreffelijke muziek. En we zijn alweer dik een half uur onderweg met ja, toch een beetje Latijnse klanken in deze witte wereld waar ik nu op het plein naar uitkijk vanuit Studio Live. Ja, luisteraars. Ehm, en dan moet je af en toe toch ook heel, heel wat anders eh, draaien. En eh, ik ben mee in mijn kast gedoken en ik kwam natuurlijk eh, Oscar Peterson kwam ik tegen, maar ook Louis Armstrong. Samen hebben ze een fantastische cd gemaakt en ik zal wat stukjes laten horen. Hier zo, Let's Fall in Love, Louis Armstrong en Oscar Peterson. Yeah!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 to be or not to be. Let our hearts discover, sweet mama. Oh, baby, let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we're young. Let's fall in That's music, mighty fine music. The singing of a sparrow in the sky, the perking of the coffee pot right nearby. There's my favorite wrong. I get me out of bed and sing this song. Bomba dee dee doo doo wah dee ah, dee I hear music, mighty fine music. The murmur of the morning breeze up there, the rattle of the milkman on the stair. Sugarwood, there's music, mighty fine sky, the perking of the coffee right nearby. There's my favorite melody. You, my angel, phoning me, cause I hear music. My God, if I music, and anytime I think my world is wrong, I get me out of bed and sing this song. Get me out of bed and sing this song, this song. I hear music, mighty fine music. I hear music, mighty fine music. And anytime I hear, I hear music, I get me out of bed and sing, sing this song. I Hear Music. Ja, dat was natuurlijk Elephant Elvin Oscar Peters en Elvin Gerald samen. Ja, fantastische muziek. En natuurlijk heel, heel wat anders uh, wat ik het half uur daarvoor eh, gedraaid heb. Die Latijnse klanken. Ja, eh, Oscar Peters, een tof van mijn favorieten. Hij kon ook prachtige, prachtige... Sommige mensen vinden hem niet zo. Nou, ik vind hem fantastisch. Maar hij kan ook tegen het klassieke aanspelen. Hij heeft een eigen werk gemaakt. Luister u naar Love Ballad. Love Ballad, een eigen werk van eh, Oscar Peterson. Oscar in Paris. En het was een live opname uit de Thel Playel. Ik heb, ben nog nooit in, dat, eh, in die muziektempel geweest. Maar als hij er speelde, dan moet dat ongetwijfeld goed geweest zijn. Tom, ja luisteraars, eh, ik kondig het programma aan dus dat ik vandaag alleen zou zijn. Maar Tom die kon het toch niet mij alleen laten zitten. En, nou, het, je klonk zo eenzaam Hans. Ah, eenzaam maar niet alleen. <laughs> Tom, leuk dat je er bent. Leuk dat je aangeschoven bent. En eh, ik heb meteen een, eh, een cd op de draaitafel gelegd. Eh. ja, ik, Wat heb je uitgezocht? Ik had voor afgelopen vrijdag een heel programma samengesteld. Maar door technische problemen kon dat niet doorgaan. Dus ik denk, nou, dan vanmorgen maar eventjes. ja, ik heb een hele mooie jazzbariton meegenomen. Waar die Amerikanen toch kennelijk patent op lijken te hebben. Curtis Stikers songwriter, saxofonist en dus ook zanger. Hij maakte een naam in de popwereld, maar veroorloofde zich ook een uitstapje naar de jazz en met groot succes. Eh, de ballad die nu klaar ligt eh, werd geboren onder de naam Dreams of Yesterday en staat op zijn in september 2009 uitgekomen album Lost in Dreams. The moon rose late last night and outshone the sun, casting its bright white light of love down on everyone. But you lay sleeping, lost in dreams, the dreams of yesterday try. Offered your heart and lost it all in the blink of an eye. And now you hide and cry for love, the love of yesterday yesterday when all your dreams came true and chased the blues away and dried your eyes so sweetly. You hide your heart away and try to be gay playing your part and laughing as the years slip away. But in the night, you dream your dreams, dreams of yesterday.